Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat Israël zich schuldig maakt aan genocide. Dat staat in een rapport dat de Verenigde Naties hebben laten maken. Volgens de rapporteur wordt de Gazastrook als een terroristisch doelwit gezien... waardoor niemand veilig is en dat kan zo niet langer. In this darkest hour, the international community cannot continue to ignore... that it's Israel's project to rid Palestine of Palestinians... in defiance of international law and the world's failure to call Israel to account that has led to genocide laid bare in Gaza. Israël handelt dus in strijd met het internationale recht en andere landen doen te weinig, zegt ze. Er moet worden opgestaan tegen jodenhaat. Dat zeggen 13 van de 15 partijen in de Tweede Kamer. Alleen DENK en Forum voor Democratie hebben de verklaring niet ondertekend. Daarin staat dat de partijen met afschuw zien dat jodenhaat terugkeert op plekken... waar iedereen veilig moet kunnen samenkomen. Daarmee verwijzen ze onder meer naar het optreden van Lenny Koer afgelopen weekend. Dat werd verstoord door pro-Palestijnse activisten. De Amerikaanse overheid gaat de herstelwerkzaamheden voor de ingestorte brug in Baltimore betalen. Dat heeft president Joe Biden gezegd. Hij zei ook een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk niet af te wachten... maar zo snel mogelijk met het herstel te willen beginnen. De brug van 2,5 kilometer stortte vannacht in toen een schipper tegenaan voer. Een aantal mensen die op, dit moment, op het moment van het ongeluk op de brug waren... zijn nog steeds vermist. En cabaretier Pieter Derks gaat dit jaar de oudejaarsconferentie doen. En dat is voor hem een enorme eer, zei hij aan tafel bij de talkshow Sophie en Jeroen. Dat is wel altijd een droom geweest. Ja, dat is wel, die, ik zat als kind eh, naar die oudejaarsconferenties te kijken. En dit, deze, deze stijl van cabaret, dat actuele, dat je verhalen vertelt en, en het jaar uh, relativeert en op zijn kop zet. Derks heeft nog negen maanden om de show in de kaart te zetten... voordat hij op oudejaarsavond het jaar afsluit. Dan het weer, een heldere lucht in het noordoosten. Verder bewolkt en vooral in het westen en zuidwesten soms wat lichte regen met zo'n 7 graden. Morgen vanuit het westen wat zon, maar in het oosten grijs en nat. Het wordt zo'n 12 graden.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 En dan moet ik even spieken op de hoes. Want dat spreek je zomaar niet makkelijk uit. Eh, de titel van het nummer Dia que te fieste. Zo heet het. Ik kan er ook niks aan doen. Maar dat hebben ze samen bedacht. Het zijn good looking boys. Ze hebben een prachtige stemmen. Maar menig vrouwenhart slaat op hol bij het aanschouwen van deze mannen. Want eh, ja, het zijn allemaal, eh, ja, waar moet, ik, moet ik, ze mee vergelijken eigenlijk? Allemaal Brad Pitts en, ja, dat, dat soort types, zeg maar. Mooie mannen allemaal, dames. Mooie stem ook, hè? vond u niet? Nou, ik ben het helemaal mee te eens, maar dit is ook mooi hoor. Goud van oud, Wonderful Land. The shadows, ja ja. be done. spel tussen eh, krijgen, mensen. Het is gewoon over. We gaan genieten van eh, Rod Stewart, uh, Tom Traubert Blues. Lekker lang nummer, kan je even bij onderuit zakken, mensen. Duurt zes minuten maar liefst en zes seconden nu nog. En tijd voor mijn kopje koffie en, en tijd dat u gaat genieten. Van Good Old Rod Stewart. twisted and wounded, and it ain't what the moon did. I've got what I paid for now. See you tomorrow. Hey, Frank, can I borrow a couple of bucks from you to go? my strength is soaking away to go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. Now the dog. streets aren't for dreaming now. Manslaughter, dragnets, and the ghosts that sell memories. can ask any sailor, and the keys from the jailer, and the old man in wheelchairs know that Matilda's the defendant. She killed about a hundred, and she follows Tom Travers Blues. Dat was Rod Stewart. Wat kunt u nog meer verwachten bij Tussen App en Vloed? Nou, alleen maar mooie muziek. Onder andere van Stef Bos. En niet daar speciaal voor mijn goede vriend Willem Buijs. Witzand. Waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt. In de armen van de baai, waar die zuidoost waait. En ik volg mijn schaduw langs een eindeloos strand, tot de zon ondergaat in het binnenland. In wit zand. In wit zand. Waar je voelt dat er niets is gemaakt om te blijven. Waar je omkijkt en ziet hoe je sporen verdwijnen. Want de golven die komen en de golven die gaan. En de zee die beweegt en de maat van de maan. In een land waar de toekomst vecht met het verleden, ver van hier. In onrustige steden, ver van dit strand, in wit zand. In wit zand, in wit zand. En ik loop door jaren langs een eindeloos strand. En ik probeer te verklaren hoe ik hier ben beland. Hoe sterk is het toeval? Hoe sterk is het lot? Ben ik wie ik zijn wou? Is het dit wat ik zocht? En ik praat met de zee. En ik praat met de doden. En ik mis soms een God om in te geloven. Zoals toen ik klein was, vlak voor het slaap wist dat er iemand over mij waakt. Nu sta ik hier s'nachts, kijk naar de sterren, weet niet goed meer wat ik moet zeggen. Ik voel me soms moe, voel me soms leeg. Hoe langer ik leef, hoe minder ik weet, hoe minder ik denk in goed en in kwaad, in waarheid en leugen, in liefde en haat. Geef mij maar de wolken, geef mij maar de lucht. Ik kan er uren naar kijken. Misschien is dat het geluk. Misschien ligt daar het geluk. Waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt in de armen van die baai, waar die Zuidhoos baai. Ja, Stef Bos, Wit Prachtige keus, Willem. Eh, maar ik ben niet anders van je gewend. Dus wat dat betreft het was weer helemaal schot in de roos bij tussen app en vloed. We gaan eh, een verzoekje draaien voor eh, Annemieke Vos. Annemieke vraagt om een nummer van Daniel Salueka. Ik heb alleen maar eh, een live versie kunnen vinden, Annemieke. Dus ik hoop dat dat voor jou goed is. Day is Dawn. Helemaal fout. Helemaal fout, Jacco. <laughs> Ah, als je wat ouder bent, dan mag je een fout maken. Hè? Dus eh, dit was een verzoekje voor Peter Dillema. Die komt er ook straks aan. Maar ik had eerst de eh, Annemieke Vos eh, beloofd iets te draaien. dan moet ik even spitten hoor. Want ja, er staat van alles open hier in mijn, computer. En ik moet wel het goede nummer zien te vinden. Daniel Salweka hadden we opgezocht. En het nummer heet I Adore You. Nou, Annemieke, hoe kan ik dat nou vergeten dat ik jou helemaal adore vanavond? Het is een live versie, dat zei ik al, hè? maybe not romantic maybe not poetic. Sometimes I'm not that fluent to find those magic words. I wish that I could show you my emotion. How can I give a notion to use all my attention to say? how deeply I adore you. I hope you will forgive me the moments when I'm clumsy. The truth is I'm uncertain when we're about to make love and my jokes, they'll cover my confusion. Though it's not my intention to tease you with this nonsense, you should know how deeply I adore you. me. You could hurt me. Although I seem so silly, but it'll hurt me. I may be different. as you you've discovered. But I'm getting warm inside whenever you are near me. I'm no longer lonely. Don't ever leave me. Mm -hmm. Cause I can stand the coldness when you I seem so silly, but it hurt me. I may be different, as you've discovered. But I'm getting warm inside whenever you are near me. I'm no longer lonely. Don't ever leave me. can stand the coldness when you are gone. Daniel Salueka, I can stand the coldness when you are gone. Nou, speciaal eh, was dat eh, voor een van mijn vaste luisteraars, we gaan over naar eh, een eh, nummer wat ik zojuist eh, opstartte... maar wat eigenlijk nog even in de wacht moest staan. En dat gaat dan om Nick Drake met Day is Dawn. Speciaal voor Petra Dillema. Petra, voor jou. When the day is done Down to earth and sinks the sun Along with everything that was lost and won When the day is done When the day is done Hope so much your race will be all wrong Then you find you jump the gun Have to go back where you Some get by, but some get old. Just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird is flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the bird the game's been fought Newspaper blown across the court Lost much sooner than you would have thought Now the game's been fought When the part is through Seems so very sad for you Didn't do the things you meant to do Now there's no time day is done Down to earth and sinks the sun Along with everything that was lost and won When the day is done Nick Drake, When the Day is Done. Nou, de day is nog helemaal niet done. We gaan nog door tot 12 uur en dan is de day pas done dan is het uh, inmiddels alweer woensdag. Dan ga ik morgen 8 uur ga ik de week doorzagen met uh, allemaal gauw ouwe cabaret. We gaan lachen. We gaan gewoon blij aan de helft van de week beginnen. Ik neem mijn handzaag weer mee. Komt weer helemaal goed. Everybody's gotta learn sometimes. Dat zijn de corgis. Change your heart. Look around you. change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. ons allemaal aan dacht dat we het zullen moeten leren. Everybody's gonna learn sometimes. Eens moet het nog gaan komen. Dan moeten we leren wat empathie is, luisteraars. Nou, dat is niet mooi gezegd. En dit is die Association met Windy. Windy van die Association, luisteraars. Piet Veerman, de zanger van de Cats... die heeft af en toe eh, problemen eh, als hij ligt te slapen. Heeft die traantjes op zijn kussen. Tears on my pillow. I can't take it. I'm so lonely. Gee, I need you so. Oh, I can't take it. Oh, I wonder had to go. But, but remember all the good times that we had. love me till the very end. Oh, and I'll never forget the day, that day you walked away with my very best friend. want you to want me. Now it took time for me to know what you tried so bekend van eh, Me and You and a Dog Named Boo.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 duidelijker eh, kan ze toch niet zijn. I honestly love you. Eerlijk waar hoor, ik hou echt van je. En dan komt het gevoel weer terug. Here it comes again. Fortunes. When I see that girl de Fortunes, luisteraars, here it comes again. Kijk op mijn klokje, we gaan eh, naar het eh, nieuws van 11 uur. Maar daarna kom ik nog een vol uur bij u terug met eh, meer easy listening music. Zoals dat met een duur Engels woord heet. We hebben het gewoon over lekkere, rustige, relaxte muziek. Mooie liedjes waar je van kunt genieten en bij weg kunt dromen. Ik ga eruit met een nou, nog een mooie eigenlijk. Een, eh, een hele mooie. Wees een beetje makkelijk voor jezelf. Make it easy on yourself. Het zijn de Walker Brothers.